Politiek verslaggever Ewout Kiviet was erbij. Wat wel opvalt is dat, die, eh, dat het een, een, brede stemwijzer is. Het gaat dus echt van, van de stellingen over eh, asiel tot aan... Eh, of je wilt dat Lelystad Airport open gaat... of je wilt dat de hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft. En dat is ook wel de bedoeling, zeggen ze hier bij, bij de stemwijzer, bij de organisatie want ze hebben dus oh ja, van alle verkiezingsprogramma's hebben ze een selectie gemaakt... en dat hebben ze teruggebracht naar 30 stellingen. Politici hebben hem ook ingevuld. Ze vinden de stemwijzer soms wel te zwart-wit. Naast de stemwijzer adviseren ze om de verkiezingsprogramma's... van de partijen goed door te nemen. ABP, het grootste Nederlandse pensioenfonds, stopt met het investeren in machinebouwer Caterpillar. Het Israëlische leger gebruikt bulldozers van dat merk om gebouwen en wegen kapot te maken in Gaza en op de westelijke Jordaan-oever. Waarschijnlijk daarom heeft ABP de aandelen verkocht, zegt mijn collega Aida. Het formele antwoord is dat ze geen uitleg geven over investeringen die ze doen. Maar ze zeggen tussen de zinnen door dat, uh, dat ze een nieuw duurzaamheidsbeleid hebben en dat normen en waarden heel erg belangrijk zijn dus ja, het lijkt wel met elkaar verbonden te zijn. ABP had bijna 400 miljoen euro aan aandelen van Caterpillar. Voor het eerst in twee weken is het aantal asielzoekers dat wordt opgevangen in Ter Apel onder de grens van 2000 gekomen. Elke nacht dat het aanmeldcentrum daarboven zit... moet het COA een boete betalen aan de gemeente. Dat is inmiddels opgelopen tot 700.000 euro. Het is nu rustiger omdat 70 mensen zijn overgebracht naar een kerk in Leiden. Dat is wel maar een tijdelijke oplossing. En we hebben in de toekomst misschien wel geen gips meer nodig bij een botbreuk. In China zeggen onderzoekers namelijk dat ze een superlijm voor botten hebben ontwikkeld. Met die lijm kunnen breuken binnen een paar minuten worden hersteld. Onderzoekers hebben de bottenlijm al op 150 patiënten getest en dat gaf positieve resultaten resultaten. Voordat we echt van gips af zijn, moet er nog wel meer onderzoek worden gedaan. Het weer, vanavond meer wolken, maar eerst volop zon. Het blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Voor aan de zuidoostkant van Amsterdam loopt het in Noord-Holland eh, vast. Maar er is goed nieuws, want de A9 van Diemen naar knooppunt Holendrecht is weer open. De Gaasperdammetunnel tunnel is lang dicht geweest vanwege een autobrand. Op de A1 richting Amsterdam staat nog wel 11 kilometer file tussen Naarden-West en knooppunt Watergraasmeer.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 Gezellig samen koffie-thee drinken in de ochtend. En daarna samen lunchen met verse, zelfgemaakte soep met broodjes. Iedereen mag aanschuiven. Kom in sfeer proeven en blijf gezellig hangen. En het is helemaal gratis. Elke dinsdag en aanmelden is niet nodig. Koffie en thee van 10 tot 12 uur. En de lunch en de soep van 12 tot half 2. Deelname op elk moment mogelijk. Pluspunt Zandvoort Noord. De Black Mamba. Love is on my side. I left home when I was only sweet 16 Chasing blind love and a bunch of broken dreams.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 Neem de buurtvrouw of de buurman ook mee. Ze blijven lekker met elkaar in beweging. Om de week op maandag van kwart voor tien tot elf uur. Om kwart voor tien verzamelen we bij Pluspunt, gratis koffie of thee... en om tien uur start de wandeling. Dit waren de Carpenters met Close to You. Remember, remember, remember, remember, Van Dick Hout ontstond in 1985 op de scholengemeenschap Nieuwe Diep in Den Helder. Waar schoolvrienden een band oprichten die onder de wisselende namen opereerden. Het repertoire bestond aanvankelijk uit covers van de Rolling Stones en de Eagles en een reeks toen populaire nummers. Rond 1990 schakelde de band over van Engelstalig naar Nederlandstalige muziek. Daarbij werden de eerste eigen composities uitgeprobeerd bij live optredens. De bandleden waaierden vanwege studies over Nederland uit... maar bleven regelmatig bijeenkomen voor repetities... om zo rond 1992 eerst Haarlem en later Amsterdam als uitvalsbasis te nemen.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 De kosten zijn 3,50 inclusief materialen, koffie, thee en natuurlijk wat lekkers. Aanmelden is niet nodig. Pluspunt Zandvoort Noord. Sam Cook, only 16. She was only 16, only 16. I loved her so, but she was too young. to fall in love, and I was too young to know. We'd laugh and we'd sing and do the little things that made my heart glow. But she was too young to fall in love, and I was too young to know. Why did I give my heart so fast? It never will happen again. But I was a mere lad of sixteen. I've aged a year since then. She was on the sixteen, on the sixteen, with eyes that would glow. But she was 16. too young to fall 16. in love. I was too young to know. Then why did you give your heart so fast? Boy, it never will happen again. But you were a mere lad of sixteen. I've aged a year since then. She was only sixteen, only sixteen, with eyes that would glow. But she was too young to fall in love, and I was too young to know. But she was too young to fall in love, and I... Zomer of winter, altijd weer ZFM. great big family. And the truth, you know love. Dit was het USA for Africa. We are the world. Ja, Brezema. Alles komt goed. instrumentaal van de week. ZZ en de Maskers was een Nederlandse beatband uit de jaren 60 afkomstig uit Amsterdam. De zanger en oprichter van de muziekgroep was Bob Bauer. Optredens werden gekenmerkt door de Zorro-maskers die de groepsleden droegen. De groep wordt beschouwd als een van de pioniers in het Nederlandse popcultuur. Hier zijn ZZ en de Maskers en Lanco Parsa. Danny Vera met Distant Rumble. Op dinsdagochtend komt een groep Zandvoortse inwoners bij elkaar... om samen een koffie of thee te drinken, verhalen te delen en te bewegen. Tijdens de koffie doen zij een activiteit zoals een spelletje, muziek luisteren, een quiz... en hebben zij het heel gezellig met elkaar. Ook als uw lichamelijke of geestelijke gezondheid wat beperkt is... bent u van harte welkom in deze veilige en gezellige sfeer waar u helemaal uzelf kunt zijn. Elke dinsdag van 10 tot 12 uur. De kosten zijn 3 euro per keer, inclusief koffie en thee. Aanmelden is niet nodig. Pluspunt Zandvoort Noord.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 Klein van postuur, maar met een gigantische stem. Echter, het muzikale genie achter de groep was onmiskenbaar Alan Price. Alan Price vormde in 1961 in Newcastle samen met bassist Shane Chandler, drummer John Steele en gitarist Him Hilton Valentine de Allen Price Rhythm and Blues Combo. De leden kenden elkaar van school of uit de kleine jazz- en bluescircuit in Newcastle. Toen een jaar later Eric Burden als zanger kwam, veranderde men de naam in The Animals. De uitzonderlijke stem van Burden plaatste hem als snel op de voorgrond.